uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Er komt een groot onderzoek naar DCIS, een voorstadium van borstkanker. Vrouwen worden nu altijd aan die kwaadaardige cellen in de borst geopereerd of bestraald, maar dat is vaak helemaal niet nodig. In 30 tot 50 procent van de gevallen wordt DCIS helemaal geen borstkanker, blijkt uit onderzoek. Het kankercentrum Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam krijgt nu 18 miljoen euro van onder meer KWF Kankerbestrijding om te onderzoeken of voorspeld kan worden welke vrouwen met DCIS uiteindelijk kanker krijgen. Jaarlijks krijgen enkele duizenden vrouwen het voorstadium van kanker. Energiebedrijf Nuon gaat op grote schaal windparken en zonneparken combineren. Daardoor kan er vaker stroom worden geleverd op dagen dat er weinig zon of wind is. Het concept is succesvol getest in Wales. Op zes plaatsen in Nederland moeten er zonneparken komen, onder meer in de Eemshaven en Wieringermeer. Die moeten stroom leveren aan tienduizenden huishoudens. Nuon is ook van plan om de parken te voorzien van grote batterijen... zodat opgewekte stroom die niet gebruikt wordt kan worden opgeslagen. In Brazilië is het nog steeds onrustig in de staat Espírito Santo boven Rio de Janeiro. De politie staakt er al zes dagen, wat tot een golf van geweld heeft geleid. De inzet van 1200 militairen en federale agenten om het werk van de politie over te nemen lijkt niet te helpen. Sinds het begin van de staking zijn al 100 mensen omgekomen door geweld. Op één dag werden in de stad Vitoria 200 auto's gestolen, tien keer zoveel als normaal. Vanwege het geweld durven veel mensen niet meer de straat op en wordt er massaal gehamsterd. In het noorden van Nieuw-Zeeland zijn ruim 400 walvissen aangespoeld. Zo'n 300 beesten hebben het niet overleefd. Vrijwilligers proberen de overige exemplaren terug het water van de ondiepe baai in te krijgen, maar dat valt niet mee. Zolang het app is, moeten de walvissen in ieder geval nat worden gehouden. Het weer dan nog. Vandaag overwegend droog. Later op de dag kans op een beetje sneeuw in het zuiden. Plaatselijk blijft er wat liggen en kan het glad worden. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen vooral in het zuiden winterse neerslag. En het wordt dan 1 tot 4 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 Joe Henderson en eh, Alien, Alien Elias hebben ook een aardige cd'tje gemaakt in 94. Double Rainbow. En daar het nummer van Once I Loved. Alien Alias. Zuid-Amerikaanse. dus is mooi gelegenheid om over te stappen naar Baden Powell. Eh, gitarist.